Hoe de brand ontstaan is, weten we niet. De NS heeft opnieuw een loonbod gedaan aan de medewerkers. Het spoorpersoneel staakte de afgelopen tijd al vier keer voor een betere CAO. Nu kunnen ze 4% erbij krijgen en volgend jaar bijna 3%. En een regeling om eerder te stoppen bij zwaar werk. De vakbonden hebben nog niet gereageerd. Van het hoofdpodium van Best Kept Secret naar de rechtbank in Londen. Een van de zangers van hip-hop trio Kneecap staat vandaag voor de rechter. Omdat hij tijdens een show eind vorig jaar met een vlag van Hezbollah zwaaide. De politie van Londen vindt dat een overtreding van de Britse Nederlandse antiterrorismewet. NICAP zegt dat ze de vlag niet zelf mee hadden genomen... maar dat die vanuit het publiek op het podium was gegooid. Ze noemen de beschuldigingen onzin. Ja, en dan naar dit aftelmoment. 3, 2, 1... Ja, dit was vanmorgen in Boven Karspol. Dat is een van de twaalf blokkerwinkels die vandaag weer open ging. Een half jaar geleden verdween die oer-Hollandse winkel op veel plekken uit het straatbeeld naar faillissement. Nu worden er dus weer winkels geopend en daar maak je veel mensen blij mee. Ik wou een nieuwe dweil eh, kopen en ik zag dat ze in de aanbieding waren. En Blokker is gelukkig weer open, dus eh, ik ben er heel blij mee. Hadden we gemist. Wat heeft u precies gemist? Ja, gewoon dingen van Blokker, alle eh, pannetje, dingen. En, Ik ben al zo'n tijd op zoek naar zo'n matje. Maar in alle winkels hebben ze niet. Ik ben overal geweest naar Action en, en eindelijk Blokker is er weer. Ik ben zo blij met Blokker. Ja, het weer zal ze ook wel blij mee zijn. Veel zon bij 20 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. Morgen ook veel zon, wel een paar graden koeler.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 Better leave a good impression before you hit the door Cause you don't want me talking about your business on the low If you showing up, I have to put you in my schedule So you better put it on me when it's time to go No turning back from this party Put you through enough to come ZFM 106.9 FM.